Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De reclamecodecommissie heeft Monica Geuze en Enzo Knol op de vingers getikt. Die club houdt bij of reclame wel volgens de regels wordt gemaakt. In hun geval bleek dat niet zo, omdat ze reclame maakten voor spullen... zonder duidelijk te vermelden dat het dus om reclame ging. In het geval van Geuze ging het bijvoorbeeld om een parfum die ze aanprees. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding maakt zich steeds meer zorgen over complottheorieën. Die zorgen ervoor dat mensen sneller extremistische dingen tegen de overheid doen. Er zijn volgens de NCTV zo'n 20 mensen die de complottheorieën actief verspreiden. Maar door alle retweets en het delen op Facebook komen meer dan 100.000 mensen regelmatig met dat soort nepnieuws in aanraking. Dan vaccinaties tegen corona. Die prikken hebben in ruim een jaar zo'n 88.000 ziekenhuisopnames in Nederland voorkomen. Dat zegt het RIVM in een voorzichtige schatting. Vooral bij 60-plussers werd een ziekenhuisopname voorkomen. Maar ook bij jongere mensen had het effect. Het gaat alleen om mensen die zelf een prik hebben gehaald. Vanmiddag ging het luchtalarm weer af en dus Laat alles vallen en pak je ballen. <laughs> Elk jaar krijgen er in ons land bijna duizend mensen te horen dat ze teelbalkanker hebben. Belangrijk om jezelf dus te checken. Marco van 23 weet daar alles van, want hij heeft teelbalkanker gehad. Ik denk dat één keer per maand daarbij echt voldoende is om eh, te checken. En dan moet er gelet worden op eh, eventuele afwijkingen zoals eh, knobbeltjes aan een van beide ballen. En dan het weer nog. Nu wat regen, later is het droog. Morgen is er aardig wat zon en dan wordt het een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arno Broekhuis van de ANWB staat zo'n 90 kilometer file in ons land. Files met flinke vertraging staan er op de A10, de ringweg Amsterdam... tussen de afrit Volendam en het knooppunt Watergraafsmeer. 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N247 rijdt het langzaam richting Hoorn. Tussen de A10 en Broek in Waterland over 5 kilometer.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 Remember when we felt the sun? A love like paradise, how it The threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked your waist and every blame. Now I know you play a different game. I've watched you down. just a bad loser Pressed by stranger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really love I pray. gentle sitting, in the city don't know what the city is getting.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 vanwege een demonstratie van anti-Zwarte Piet-demonstranten. De demonstranten gingen in het midden van de raadzaal zitten... en weigerden te vertrekken. Agenten hebben de actievoerders uiteindelijk uit de zaal gehaald. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor anti-overheidsactivisten. Een aantal van hen dreigt extremer te worden vanuit een diep wantrouwen tegen onder meer de politie. Zij verspreiden complottheorieën die het wantrouwen aanwakkert. Een Duitse hulporganisatie stapt naar de rechter omdat de Italiaanse overheid 35 migranten nog steeds niet aan land laat gaan. Gisteren mochten nog de meeste migranten aan land omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Maar 35 anderen zijn volgens Italië te gezond om van boord te mogen. Het weer, morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en het wordt dan 15 tot 17 graden. comfortable as I am. I need your reassurance. I'm comfortable as you are.